Nou ja, mijn naam is Thomas en ik mag ook weer een keertje radio maken. Tot 12 uur vandaag, deze kerstochtend. En nou wordt het natuurlijk wel een gekke kerst dit jaar met het coronavirus. Nou ja, weet je hoe ik het zou omschrijven? Het is een irritatie het is een irritatiefactortje. Het is een irritatiefactortje. Je telt dat... Ja, precies, als een irritatiefactortje. Maar goed, daar komen we natuurlijk doorheen met eh, lekkere muziek. Zoals deze ook van Miley Cyrus en Midnight Sky hier op CFM. Mijn naam is dus Thomas en ik ben er nog eh, tot en met 12 uur bij jullie. Jorde Chris Rea en Driving Home for Christmas. Ja, er is natuurlijk ook goed nieuws eh, te melden. Of nou ja, goed nieuws, eh, leuk nieuws. Want eh, ja, Nederlandse artiesten verzorgen namelijk een gratis online thuisfestival op Oudejaarsavond. Ja, waarbij dus onder andere Sunnery James, Ryan Marciano, Susanne Freek en de jeugd van tegenwoordig... die verzorgen dus op Oudejaarsavond een gratis, ja, gratis online thuisfestival onder de naam Goodbye 2020. Ja, het is een, eh, online feest. Um, waaraan de organisatoren dus, eh, van festivals als Dance Valley, Milkshake en Vuzzige Deuntjes aan meewerken. En eh, dat thuisfestival begint op 31 december om 4 uur s middags. En het duurt maar liefst tot 1 januari 5 uur. Ja, dat is dus een bomvol thuisfestival met allerlei DJ's, Nederlanders. Noem maar op. Mijn naam is Thomas, ik ben nog uh, tot, 12 juli, tot 12 uur bij jullie. Uh, zit je nou lekker aan een kerstontbijt? Fijn dat je naar me luistert. We gaan nog even luisteren naar muziekie. Hier is uh, Do They Know It's Christmas. It's Christmas time There's no need to be afraid Christmas time, we let in light. FM wenst je fijne dagen. you sent the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send.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 En uh, ja, daar keken zo'n 2 miljoen mensen naar. En eh, het programma waarin geliefden en familieleden die door afstand van elkaar gescheiden zijn weer... worden herenigd door Robert en, door Robert en Brink. En daar staat daarmee op nummer 2 in de kijkcijferlijst van Stichting Kijkonderzoek. De kerstspecial van All You Need Is Love eh, werd dit jaar eh, bekeken dan, eh, beter bekeken dan... Nee, nee, nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Daar ben ik nou mee bezig. De kerstspecial van All You Need Is Love werd dit jaar beter bekeken dan vorig jaar. Want toen trok het programma namelijk 1,8 miljoen mensen. En dit jaar dus 2 miljoen mensen. Dan Kerst met de familie Meiland op SBS6 trok ruim een miljoen kijkers. En staat daarmee op de zevende plek. En het eh, best bekeken programma, dat was het NOS Journaal van 8 uur. Want daar keken ruim 2,2 eh, miljoen mensen eh, naar. En de slimste mensen maakten het af op nummer 3 met 1,3 miljoen kijkers. Dat dus de programma's van kerstavond. We gaan even naar muziekje luisteren. Someone to you, Banners. isn't everyone. And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding. Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone, oh. I wanna be somebody to someone, oh.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 Goedemorgen. Ja, 2020 is natuurlijk ook een eh, jaar om eh, terug te kijken. Natuurlijk zijn er een hoop eh, vervelende dingen gebeurd. Maar ik ga even terugkijken op Twitter. Even kijken wat de meest bekende Twitter, in Nederlandse, tweets in Nederland waren. En het meeste bericht, of het het bekendste, het eh, beste bericht eh, in 2020 was die van eh, de Nederlandse Formule 1-coureur, namelijk Max Verstappen. Op 5 juli, de start van de Grand Prix in Oostenrijk, vertelde hij waarom hij niet als protestgebaar zou knielen bij het spelen van het Oostenrijkse volkslied. Ja, en deze tweet kreeg meer dan 167.000 likes. Dat was het eh, beste of het eh, bekendste bericht van eh, Twitter in 2020. Daarnaast stond natuurlijk ook de hashtag ik doe niet meer mee. Was ook een bekend fenomeen, Zo, ik ga echt lekker vandaag op Twitter. Van verpleegkundige Don Roelofsen. Dat is een IC-verpleegkundige. Hij kreeg meer dan 140.000 likes met een tweet... waarin hij de deelnemers aan de coronaprotestactie eh, Ik Doe Niet Meer Mee uitnodigde op een eh, intensive care. En natuurlijk niet te vergeten, 2020 was ook het jaar van de gebarentolk Irma Sluis. Niet alleen hashtag Irma was dit jaar trending, maar ook hashtag hamsteren. Vanwege haar hilarische vertolking. Dat dus eh, al dus Twitter. En natuurlijk hebben we ook heel veel lekkere muziek in 2020 mogen horen. Zo is ook deze uitgekomen van Clean Bandit, TikTok. I don't need no other, I'm satisfied Doing it on my own Only takes one lover to change your vibe Ain't that the way it goes? I don't need nobody but you won't replay Caught in the memory When you touch my body and you say my name Giving me what I need Every minute 24-7 time.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 Het is in feite natuurlijk wel zo met kerst. Maar toch heb ik een heel ander gevoel dit jaar bij kerst dan als eh, normaal. Ehm, omdat je natuurlijk niet met vrienden kan zijn. Het is allemaal een beetje anders. Eh, dit jaar is een... 25 eh, september heb ik het dan over. Is een nummer uitgebracht door Chesto. Nederlandse DJ dus. En die heeft het nummer The Business uitgebracht. En die staat in eh, drie verschillende landen. Heeft die hele lange tijd op nummer 1 gestaan. En is ook het nummer 1 eh, hit geworden van 2020. Dat is onder andere in eh, Hongarije, in Nederland en in Slowakije. Daar is het nummer echt... nou ja, dat we, je hoeft maar een radiozender daar aan te zetten... en dan hoor je dat nummer voorbij komen. Um, daar gaan we even naar luisteren. Het is, ik vind het zelf ook echt een topnummer. Misschien wel het beste nummer wat hij ooit heeft uitgebracht... Ehm, tenminste, sinds de tijd dat ik leef.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 So let's get down, let's get down Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it.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 Can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. feels so holy don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, no, no, no, no, no, no, no.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 you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, holy, holy, holy, holy. hold me, hold feel so holy. Justin Bieber samen met de Chance Rapper en Holy. Ja, en eh, de top 2000 is natuurlijk eh, van start gegaan. Weliswaar acht uur eerder dan eh, gebruikelijk. Vanuit het beeld en geluid in Hilversum. En vanwege de coronacrisis is het café dit jaar niet toegankelijk voor bezoekers. Het is wel voor de luisteraars wel mogelijk om virtueel aanwezig te zijn. Eh, van het café. Want daarvoor hangen in het café eh, meerdere beeldschermen... waarop eh, luisteraars via de videodienst Zoom te zien zijn... En ehm, ja, de muzieklijst die startte natuurlijk met de nummer 2000 op de lijst. En dat was uh, Can't Get It Out Of My Head van Electric Light Orchestra. En nou ja, zoals Queen Bohemian Rhapsody, dat nummer, dat eh, stond natuurlijk, eh, heeft een hele lange tijd op nummer 1 gestaan. Ik ben benieuwd of hij dit jaar er dan ook op 1 staat. Queen heeft natuurlijk ook een eh, leuke kerstlied uitgebracht. Dat is met Thank God It's Christmas. quiero otras y eso es. to LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Uh. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica así. Ah. Ja, Black Eyed Peas samen met eh, Shakira. Dat is ook zo'n eh, nieuw nummer wat dit jaar is uitgebracht. Ook een topnummer moet ik zeggen. En eh, zo komen we alweer aan het einde van het eerste uur. En zometeen gaan we natuurlijk nog een uurtje verder. Met onder andere Miley Cyrus. wat hebben we nog meer? Michael Bublé, noem maar op. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Coldplay, oftewel Chris Martin... met Adventure of a Lifetime. golden Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedig.